Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Michael P. is veroordeeld 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber. De rechter noemde Michael P. in het vonnis een gewetenloze man... die buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. De angst en pijn van Anne Faber moeten vreselijk zijn geweest, zei de rechter. De straf die P krijgt is gelijk aan de eis van het OM. De tbs-behandeling is zonder maximum. Moord achterrechter, net als het OM, niet bewezen. Volgens de rechter is het niet zeker dat Michael P. het plan had iemand te doden, maar opereerde hij wel doelbewust en planmatig. Er komen extra vaccinaties voor pubers tegen meningokokken. Vorig jaar werd besloten om alle 14-jarigen in te enten tegen de ziekte. Maar omdat de infectieziekte steeds vaker opduikt... worden nu ook alle 14 tot 18-jarige kinderen ingeënt... heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid besloten. In totaal gaat het om ongeveer 650.000 extra prikken. Dit jaar zijn er 11 mensen in Nederland overleden aan meningokokken. De politie en de douane hebben vannacht een inval gedaan... bij een bedrijf op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Bij de inval zou een aantal verdachten zijn opgepakt... en sporttassen met drugs in beslag genomen. De actie duurde ruim drie uur. De inval werd gedaan door een speciaal politieteam... dat in de haven van Rotterdam werkt. Huishoudens in het noordoosten van Nederland... hebben de komende dagen mogelijk last van een lagere waterdruk... De druk wordt verlaagd omdat er veel meer water wordt gebruikt door de warmte en de droogte, meldt waterbedrijf Vitens. In Friesland en Overijssel wordt 45% meer water gebruikt dan normaal. Vooral in het westen van Friesland, in onder meer Sneek en Lemmer... zullen mensen de lagere waterdruk merken door bijvoorbeeld een minder krachtige douchestraal. Het weer nog veel zon, soms wat wolkenvelden, alleen landinwaarts kans op een enkele bui, mogelijk met onweer.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 Doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. ze heeft de beauty en de brains En oh, oh, oh, het voelt goed, hey. Het voelt goed, hey, hey. Het doet me weinig of niks.